12 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie zegt dat de VS zich niet zomaar kan terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Volgens hem gaat het jaren duren voordat de Amerikanen af zijn van de verantwoordelijkheden die ze zijn aangegaan. President Trump heeft volgens verschillende bronnen besloten zich terug te trekken uit het akkoord. Het Witte Huis heeft dat nog niet bevestigd. Om de kwaliteit van verpleeghuizen te verhogen... moeten de komende vier jaar 40.000 nieuwe medewerkers worden aangetrokken. Straatssecretaris Van Rijn schrijft aan de Tweede Kamer... dat een nieuw kabinet daar ruim 2 miljard euro per jaar voor moet uittrekken. Voor verpleeghuizen gaan nieuwe kwaliteitseisen gelden. Zo moet er voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig zijn. Een strandtent in Bloemendaal moet twee weekenden dicht als straf voor de rellen die er afgelopen zaterdag uitbraken. Dat heeft de burgemeester besloten. Voor het feest dat in de strandtent georganiseerd was waren veel te veel kaarten verkocht. Halverwege de avond braken er ongeregeldheden uit. De strandtent in Bloemendaal was al eens gewaarschuwd voor een soortgelijk incident. Een 38-jarige Fransman heeft bekend dat hij het graf van oud-president Charles de Gaulle heeft vernield. Zijn motief is onbekend, maar hij was dronken toen hij dat deed. De man klom afgelopen zaterdag op het graf en trapte twee keer tegen een kruis aan dat in stukken op de grond viel. De man kon worden aangehouden op basis van bewakingsbeelden. Het Nederlands elftal heeft het oefenduel tegen Marokko gewonnen. In Agadir werd het vanavond 2-1. Promes en Jansen scoorden voor Oranje. In de tweede helft kreeg Matthijs Licht een rode kaart... vanwege een overtreding op een doorgebroken speler. Uit de vrije trap die daarop volgde scoorde Marokko het tegendoelpunt.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 You got me. good in mathematics, I could have been a don. I can program a computer, choose the perfect time. If you've got the inclination, I have got the crime. take a walk with me. I'm looking for a partner, regardless of expense.